niet worden geflitst, zegt het Openbaar Ministerie. De digitale flitspalen maken gebruik van een detectielus in het wegdek die op metaal reageert. Maar in nieuwe motoren zit steeds minder metaal. Het wordt vervangen door kunststof, waardoor de flitspalen bij de nieuwste generatie motoren niet altijd goed werken.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 Zaterdag ontstond ophef toen bekend werd dat Veldhuizen van Zanten naast de Nederlandse nationaliteit ook een Zweeds paspoort heeft. De PVV riep haar op daarvan afstand te doen. Vier jaar geleden zei Mark Rutte nog dat het staatssecretaris Al Bayrak zou sieren als ze haar Turkse nationaliteit opgaf. De Franse vakbonden zeggen dat 3,5 miljoen mensen vandaag hebben meegedaan aan acties en stakingen tegen de verhoging van de minimumpensioenleeftijd. De regering houdt het op een miljoen deelnemers. De bonden willen met de acties verhoging van de pensioenleeftijd tegenhouden. President Sarkozy heeft de politie opdracht gegeven de blokkades bij olieopslagplaatsen te doorbreken. Door die blokkades heeft een derde van de benzinestations geen of bijna geen benzine meer. De blokkade treft ook de haven van Marseille. 51 olietankers kunnen hun lading niet kwijt. De Britse regering schrapt 490.000 overheidsbanen, heeft minister Osborne van Financiën gezegd. Verder gaat de pensioenleeftijd in 2020 omhoog, van 65 naar 66, gaan de uitkeringen fors omlaag en worden onder meer treinkaartjes duurder. De komende vijf jaar wil de Britse regering 100 miljard euro minder uitgeven. Het zijn de zwaarste bezuinigingen sinds de Tweede Wereldoorlog.